tussen aanhangers van de oppositie en de oproerpolitie. Volgens de oppositie zijn zeven van hun leiders opgepakt... en werden betogers met traangas uiteengedreven. De demonstranten kwamen vanochtend bijeen om de omgekomen neef van oppositieleider Mousavi te herdenken. Hij is een van de acht mensen die dit weekend bij massale demonstraties om het leven kwamen. Zijn lichaam is volgens zijn broer de onbekende uit een ziekenhuis weggehaald, waardoor hij niet kan worden begraven. Naast de oppositie gingen vandaag ook aanhangers van president Ahmadinejad de straat op. Het is in Iran al een half jaar onrustig na de omstreden herverkiezing van Ahmadinejad. Volgens de oppositie heeft hij de verkiezingsuitslag gemanipuleerd. De protesten leidden vorige week weer op na de dood van de hervormingsgezinde Ayatollah Montazeri. De Belgische politie heeft een van de twee gevangenen opgepakt die gisteren waren ontsnapt uit de gevangenis van Namen. Hij had zich verstopt in een schuur in een plaatsje in de buurt van Namen. De andere ontsnapte gevangene is nog voortvluchtig. De twee mannen van 25 en 28 jaar gingen er gisteravond vandoor na een wandeling op de binnenplaats van de gevangenis in Namen. Ze zaten vast voor diefstal en drugsdelicten. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in mascara en eyeliners te hoge concentraties aangetroffen van een kankerverwekkende stof. Het gaat om nitrosamine die ontstaan doordat bestanddelen in de oogmake-up op elkaar reageren. De kankerverwekkende stoffen zaten in 19 van de 103 onderzochte producten. De partijen zijn uit de handel genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kunnen de stoffen niet in de make-up komen als er zuivere grondstoffen worden gebruikt. De instelling heeft de branche aangespoord nog eens goed naar de productie van cosmetica te kijken, Volgend jaar onderzoekt de Voedsel- en Warenautoriteit of dat tot verbetering heeft geleid.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 death